Clemens Peters met het NOS Journaal. Topmannen en vrouwen van grote bedrijven zijn nu veel optimistischer dan een jaar geleden. Een overgrote meerderheid ziet economische groei, zowel algemeen als bij het eigen bedrijf. Dat staat in het jaarlijkse internationale onderzoek van consultant PwC. Het optimisme heeft te maken met de vaccinatiecampagnes... en de verdwenen onzekerheid over de brexit en de Amerikaanse verkiezingen. De Amerikaanse president Biden wil dat alle Amerikanen zich vanaf 1 mei moeten kunnen laten vaccineren. Hij wil af van de voorkeursbehandeling van bepaalde risicogroepen. Hij gaat ervan uit dat er tegen die tijd voldoende vaccins beschikbaar zijn. De president riep zijn landgenoten dringend op om zich te laten inenten. Onder het motto dat iedereen het zijne moet doen om het virus te stoppen. De versoepelingen van de coronaregels lijken voor winkeliers een gunstig effect te hebben. ING meldt dat er flink veel meer is gepind sinds Click en Collect begon op 10 februari. De afgelopen week, sinds het invoeren van winkelen op afspraak, groeide de waarde van de pintransacties het sterkst. En de omzetstijging was het grootste in de non-food winkels. Zij, zo hebben sport- en speelgoed- en kledingwinkels gemiddeld 40% van de normale pinomzet teruggewonnen. Politieagenten voelen zich onveilig door het milde optreden tegen discriminatie in de eigen gelederen, schrijft NRC. Vorige maand werd bekend dat Rotterdamse agenten, die zich in een WhatsApp-groep racistisch hadden uitgelaten, alleen schriftelijk werden berispt. Honderden agenten reageerden op sociale media en het intranet van de politie. Ze vinden de berisping beschamend en walgelijk. En ze krijgen in de krant steun van de Amsterdamse politiechef Frank Pauw. Het weer. De ochtend begint grotendeels droog, maar in de loop van de dag vallen verspreid buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon en bij een krachtige tot harde zuidwestenwind wordt het 7 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland was een ongeluk op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knopende Nieuwe Meer en knopend Badhoevedorp amper nog 5 minuten vertraging. De rijstroken zijn weer open. Een kwartier extra voor de N242 Alkmaar richting Middenmeer. Tussen Omval en Sint Pancras 4 kilometer. Op de 508 Rustenburg richting Alkmaar. Bij Alkmaar Noord 2 kilometer met ruim 10 minuten vertraging.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 X Games when we skate off in the Rory. Big tanks looking like Transformers. Midnight, come get right on this side. Freak, freak, like my name, call you Papa. through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. do on think that you lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. taking off Si a mí no me miente.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 als ze naar een concert, sportwedstrijd of de bioscoop willen. Dat is nodig omdat de GGD alleen maar noodzakelijke testen wil doen. Bijna een derde van de PVV-stemmers vindt dat Geert Wilders zijn toon over moslims moet matigen. Blijkt uit een enquête in opdracht van Nieuwsuur. Bijna de helft denkt zelfs dat Wilders meer zou bereiken als hij zich minder scherp over moslims uitlaat. Een man van 37 uit Tilburg is opgepakt vanwege het bezit en verspreiden van kinderporno... en deelname aan een criminele organisatie. Het OM noemt hem een sleutelfiguur die nauwe contacten onderhield op het dark web. Het weer, vannacht vaker droog, de wind neemt wat af. Morgen enkele buien, nog steeds een stevige wind en een graad of 9. Stop the clocks, it's amazing. see the way the light dances up your hair A million colors of hazel, golden and red Saturday morning is pale soul.